5 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Zuid-Korea heeft het MERS-virus een vijfde dode geëist. Inmiddels zijn er 64 mensen met het longvirus besmet. De meest recente dode is een bejaarde man. Hij heeft het virus waarschijnlijk opgelopen op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis... waar iemand met MERS werd behandeld. Mogelijk hebben 17 mensen in datzelfde ziekenhuis het virus opgelopen. Het MERS-virus veroorzaakt ernstige luchtweginfecties. Meer dan 1 op de drie besmette personen overlijdt aan de ziekte. De huidige uitbraak is de grootste buiten het Midden-Oosten. De Amsterdamse politie is gisteravond verschillende horecazaken binnengevallen. De politie vermoedt dat er in de cafés regelmatig criminele activiteiten plaatsvinden. Ook zouden bezoekers vuurwapens bij zich hebben. Het gaat om twee zaken in Amsterdam-West en één in Osdorp. Op alle locaties zijn aanhoudingen geweest. Om hoeveel mensen het gaat en waarvoor zij zijn opgepakt kan de politie nog niet zeggen. In Dannemora, in de Amerikaanse staat New York, is een klopjacht gaande op twee ontsnapte gevangenen uit een extra beveiligde gevangenis. Zo'n 200 agenten zoeken naar de voor moord veroordeelde gedetineerden. De twee hadden een gat in de muur aan de achterzijde van hun cel gemaakt... en konden door een intern gevangenstelsel uiteindelijk door het riool ontsnappen. De politie vraagt iedereen naar de mannen uit te kijken... maar waarschuwt met klem ze niet zelf te benaderen. Op het WK voetbal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste zegen binnen. In Canada werd het 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Het doelpunt was van Lieke Martens. De Oranje Vrouwen spelen vrijdag hun volgende wedstrijd tegen China. Het weer is droog en vrijwel onbewolkt.